nadat de derde advocaat, Vito Shukrula, vorige week was aangehouden. Hij werd gearresteerd na een bezoek aan Taghi in de EBI Vught... waar Taghi al jaren vastzit. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn cliënt. Hongarije schendt openlijk Europese waarden en wetten. Dat concludeert een missie van het Europees Parlement die in het land op bezoek was. Parlementsleden spraken daar met journalisten, de LHBTI-gemeenschap en corruptiebestrijders. Vanuit de EU zijn er al langer zorgen over Hongarije. Daarom zijn al miljarden euro's aan subsidie aan het land bevroren. Ook oordeelde het Europese Hof van Justitie al meerdere keren dat Hongarije zich niet aan Europese wetten houdt. De missie vraagt om spoedmaatregelen bij de Europese Commissie. De provincie Noord-Brabant krijgt een half jaar de tijd om met agrarische piekbelasters en milieuorganisaties te zoeken naar een oplossing voor de problemen rond stikstof. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Twee milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt... omdat de provincie weigert geldige vergunningen van boeren in te trekken. De milieuorganisaties vinden dat nodig omdat die boerderijen dicht bij Natura 2000 gebieden liggen en daar veel stikstofneerslag veroorzaken. Maar direct boerderijen sluiten gaat de rechter te ver. Bij de Kuip hebben honderden mensen afscheid genomen van Leo Beenakker. De rouwstoet trok vanmiddag langs het voetbalstadion in Rotterdam. Daar stonden onder andere fans en oud-voetballers. Er werd geapplaudisseerd en vuurwerk afgestoken. De oud-trainer overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Het weer, in het oosten nog regen. Verder is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 10 minuten oponthoud.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 Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillac. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry. Cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least a hundred grand. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went alright till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right. But when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together and when we got through, well that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, honey, take me for a spin. So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style. I'm gonna drive everybody wild. Cause I'll have the only one there is around. Uh, yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac. Come on. haul. Uh, this is the Cottonmouth, and negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. Uh, what model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van eh, FanFM. Vanavond met uh, Luc Krom. En we gaan het hebben over Johnny Cash. Goedenavond. Goedenavond. Maar vertel eens wat over jezelf, uh, Luc. Jeetje, uh, ja, moet ik vertellen over mezelf. Ik woon in Zandvoort ook. Ik uh, we werk in eh, Café 4, als ik dat zeggen mag. Tuurlijk, mag allemaal hoor. <laughs> twee, drie avonden, twee of drie avonden in de week. Ehm, ik verhuur ook appartementjes. En, oh, ik heb gewoon een heel druk uh, Zandvoorts leven, zeg maar. <laughs> Dus- ben je een echte Zandvoorter dan? Nee, van origine niet. Ik nee? ben geboren in Hoofddorp. Oké. Geboren en getogen in Hoofddorp eigenlijk. En dat sinds, is jammer, hè? Ja, En, eigenlijk sinds begin jaren 90 ben ik in Zandvoort oh, komen voetballen. een ja. Oh ja, met voetballen. Bij Zandvoort 75. En daarna ja, ben ik eigenlijk hier een beetje blijven plakken. En eh, ja, oh. uiteindelijk in 2006 of 2007 verhuisd als antwoord. Dus. Oh, oké, ja, ja. Heel erg naar mijn zin hier. Heel erg leuk. Zeker. Ja, ik ben ook import hoor, oh, dus eh, ik kan niks zeggen. Nee. Goede import is altijd goed zeggen. ze zeggen ze wel <laughs> <laughs> Maar wat je zegt, op dagen als vandaag is het toch ongelooflijk hè? En die zee en die strand, dat is heerlijk. Zo warm en zo. Ja, ja het is gewoon fantastisch. Kijk, als je normaal gesproken toeristen ziet aankomen. je denkt, ja, je bent, eh, vandaag ben ik zelf toevallig naar het strand geweest dat het mooi weer was. Ja. En je bevoelt jezelf ook een beetje een toerist. Alleen je is vijf minuten van je huis. <laughs> Ja. dat is ideaal. Ja, ja. is perfect. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Vanuit zee staat jij loopt er ook zo naartoe. Ja, ja dat is waar. Snap omhoog en je bent op het strand. Ja. En eh, ja, het is gewoon heerlijk om al die mensen te zien. En het, die reurings in de zomer. Ja, Ik moet eerlijk zeggen, wel, ik vind het ook wel eens fijn dat als het straks oktober is... dat het weer allemaal wat minder wordt. Wat rustiger inderdaad. Wat rustiger wordt, dat je een beetje je dorp terugkrijgt. Maar ja, het is op zich is gewoon bruisend en het is gewoon hartstikke leuk. Natuurlijk. en de zee en de strand zijn altijd mooi, hè? Ook in de winter vind ik wel, hoor. Zeker weten. stormen en zo, ja. ja. Ja, vind ik ook. Ja, zonder, meer, zonder meer waarde. Ja, het is gewoon heel fijn om hier te wonen. Ik heb, het ontzettend naar mijn zin. <laughs> dus, ja. En je ziet er gezond uit ook. <laughs> Lekker bruin. Dankjewel, ja. ja. lekker kleurtje. Ja, heerlijk. heerlijk kleurtje. Ja, daar zon hou ik van. Maar goed, Johnny Cash. Ja. En Johnny Cash gekomen? Eigenlijk, eigenlijk, eh, eigenlijk van, uh, van mijn vader en mijn oud, oudste broer. Ik was de jongste van vijf kinderen. Dus, eh, Oké. En ja, ik ben eigenlijk met die muziek ook een beetje opgegroeid. Ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste LP die mijn vader had van Johnny Cash was uh, eh, 20 Feet Tapping Grades. Oh, oké, ja. Ja, en dat was, ja. daar stonden een aantal nummers op. En ja, eigenlijk sprak het mij gewoon al, al, heel, al vrij jong, op jonge leeftijd al aan. Ja. De manier waarop hij een eh, soort van, ja, verhalen vertelde. Ieder, ieder lied had een bepaald verhaal. Oké. En met een begin, een tussenstuk en een eind. Dat, ja, ja. En dat is heel interessant. En ik kan nogal vrij snel teksten onthouden. Ja? Ja, dat kan ik vrij snel. Dus ik had vrij snel door, hé, hey, daar gaat het over. Ah, dat is leuk inderdaad. En zo rol je erin. En zo ga je erin verder. Ga je steeds meer nummers luisteren. En denk, hé, hey, dat spreekt aan. En dat spreekt aan. Dat is leuk. Dat is minder leuk. Ja. En zo komt daar, zo goed oh, eigenlijk. Wat goed inderdaad, ja. ja. ja. Maar eh, inderdaad, het is bij mij echt met de paplepel ingegoten, zeg maar. <laughs> Sorry. Maar kom je aan een country en western uh, nest of zo? Want eh, zo is het nou, nee, begonnen. Nee, nee, nee, omdat ik net al zei, ik ben er eigenlijk wel een beetje mee grootgebracht. Want een andere eh, heel bekende artiest, Frankie Lane, die had ook een heel mooi, heel mooi western nummer. Ja. Eh, Hellbent for Leather, dat is van Frankie Lane. En, Dus die muziekgenre zat eigenlijk wel een beetje in onze familie. Ja, oké, wat leuk. En, het, en spreekt, ja, nogmaals, ik vind het gewoon heel leuk om aan te luisteren. En ik vind het eh, gewoon heerlijk. Het is mooie muziek, ja. ik vind het ook hoor. Prachtige muziek. En dan moet eerlijk zeggen, niet alles van Johnny Cash is country en western natuurlijk. Nee, dat is zonder meer. <laughs> Zeker zijn laatste periode is heel periode Meer eh, rock en ook op een gegeven moment religieuze nummers en dergelijke. Ja, klopt ja. Na zijn drugsperiode een beetje geloof. Ja, na zijn amfetamineverslaving is hij <laughs> dankzij June Carter de goede kant op gegaan. Ja, dat is mooi inderdaad, ja. ja. Nou, ik had inderdaad ook een lijst gemaakt. En de eh, eerste paar nummers die erop staan, dat is eh, eigenlijk meer een beetje de humornummers. Oké, ja, want ze zijn begonnen met One Piece at a Time. Ja, dat is een fantastisch eh, nummer, vind ik persoonlijk. Het is, de tekst is heel snel. Het is heel moeilijk ook om die tekst mee te zingen. Alleen er zit wel een leuk verhaal aan. Ik was samen met mijn vriendin in Newcastle in een pub. Ja? En daar uh, draaide een discjockey, die draaide dat nummer. En ik zat in zijn gezichtsveld. Oké. En hij zag dat ik dat nummer meezong. Ja. Letterlijk eh, regel voor regel. Oké. Toen kwam hij na dat nummer naar me toe, kwam hij naast me zitten van... En ja, ben je zo'n Johnny Cash, we nog nooit iemand gezien <laughs> die dat helemaal kan meezingen. Dus eh, nou, vervolgens kreeg hij, de hele avond kreeg ik Johnny Cash nummers toch. <laughs> was echt fantastisch, was echt heel leuk. Maar dat nummer gaat dus over, nou, hij is eigenlijk een... Eh, hij wordt een werknemer. Ja. solliciteert bij de Cadillac fabriek in 1949. Oké. ja. Hij heeft een slim idee. Hij gaat een auto stelen, een Cadillac. Maar steeds iedere dag een onderdeeltje. Ah. Door de jaren heen. <laughs> Ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. ja. ja. op een gegeven moment, hij neemt dat mee, schokbrekers en weet ik het allemaal. Ja. Bouten, moeren en door de jaren heen verzamelt hij dus die Cadillac. Ja, ja, ja, wordt leuk. Alleen het probleem is, dan gaan ze in elkaar zetten. Ja. En dan blijkt dus dat, hij, dat er niks past. Of dat hij twee koplampen voor heb. Eén ja, links en twee en, één rechts. En dan komt dat natuurlijk de modellen van die ketel veranderen door de jaren heen. Natuurlijk, ja. Net als modelauto van andere ja, merken. klopt, ja. Dus gaat hij in elkaar zitten en dan slaat hij helemaal nergens meer op. <laughs> en dat is wel grappig, want in het, in het National Museum van Johnny Cash staat die auto ook echt. Oh, ja? Dat is oh, helemaal nagebouwd. Ja is fantastisch om te zien. Aan de achterkant maar één staartvin. <laughs> maar dat wordt ook in het, in het nummer beschreven. Wat te gek, ja. ja, En dat is gewoon, dat is gewoon hartstikke... En daarom vind ik het ook zo leuk om naar dat soort nummers te luisteren. Want je hoort ook echt wat er allemaal gebeurt. Ja, ja zeker. wat hij allemaal aan het doen is. Ja. En aan het eind dat hij in elkaar gaat zitten. Van, ja, ja eh, daar klopt helemaal niks van. Eigenlijk komt het eigenlijk om neer. <laughs> Het is prachtig. Het is echt heel leuk. Oh, het is goed inderdaad, ja. ja. I was thumbing a ride one Saturday morning out of Nashville, toting my sack. I lent my car to a gal that lived in Chattanooga and she hadn't ever brought it back. She was drinking pretty heavy when I let her have it. I hope she knows it was only a loan. There ain't no telling what I might have told her back at the time, but that old car was also my home. About five miles out, I was getting kind of tired, sweating hard, and feeling kind of weak. I woke up with no cigarettes or nothing to drink, and I hadn't had a bite to eat. My nerves was so quick I couldn't tell where I was shaking, then a set of brakes sang my song. Some fella stuck his head out of 57 Chevy and hollered, Hey man, come on. I told him I was headed down to Chattanooga. They said, Hop in, we're going there too. And the way they took off in a cloud of smoke, I still ain't believing it was true. They had the windows down and I was sitting in the back with my tongue still hung in my throat. He was hitting just about 110 and he said, Man, what do you think of this boat? Well, there was two semis struggling up ahead, one trying to pass the other. They had the whole road blocked, so he passed them on the right. And let me tell you something, brother. I was so nervous that my teeth was clicking, there wasn't no way my head could think. Then the one that was sitting on the passenger side turned and said, Hey man, you want something to drink? I just shook my head cause I couldn't talk. He said, okay, and then he said, cheers. Them fools was drinking whiskey and wine and chasing it down with beer. Well, I started sweating that old sticky sweat and I know I was white as a sheet. Then one turned the radio on wide open and said, hey man, check that beat. By the time we reached the top of Mont Eagle, I thought I heard a rumbling sound, and then I saw a sign that said Fallen Rock, and right there I was floorboard bound. I was rolling and squirming on the old floorboard, too weak to set or stand. And then the driver said, We're doing 120. Look here, man, no hands. I got up enough nerve to raise up and look, and by now there couldn't be no surprise. But his hair was blowing all over my face and dandruff blowed in both eyes. He never did drive on the right or left, he just kept on riding that line. I rubbed my eyes and saw the prettiest thing, the Chattanooga city limits sign. He slowed down and I said, Mister, please, I'd like to get off right here. He said, All right, on into town with us. We're going to go down and pick up some more beer. I said, please, once more, and he stopped the car and then he handed me my sack. Said they'd look for me on the road later on in case I wanted to catch a ride back. I got out and sat down by the side of the road feeling sick and looking mighty pale. I don't remember anything much after that, but next morning I woke up in jail. I didn't know anybody in my cell and didn't want to ask why I was there. But they all kept grinning and turning their heads, and it was more than my head could bear. So I called the jailer and asked him to tell me why I was there, if he'd be so kind. He said for stopping the traffic while I was hugging and kissing the Chattanooga city limit sign. Maar het is niet het eerste nummer dat hij Nee, nee, nee. we hebben eh, zoveel nummers gemaakt. Nee, One Piece of Time is dat later in zijn carrière ook geweest. Ja. Maar we draaien hem als eerste, maar het is niet zo dat hij... Oh, ik heb oh. eigenlijk gewoon de volgorde aan. Het gaat niet op chronologische volgorde. Niet chronologische, qua, oh, qua, okay. nee. Ja, moet even weten. Ik heb eigenlijk weer een beetje volgorde gedaan van het eh, soort van. Oké, dat is leuk. soort, soort nummers het zijn. Ah, oké. Want eh, er staat die andere, de Chattanooga City Limit Signs. Ja. Dat is ook een nummer. Ook, niemand kent dat nummer bijna. Nee. Maar het is een fantastisch nummer. Want dan gaat, eh, hij, is dan, eh, hij gaat zijn auto terughalen bij een vriendin die hem gestolen heeft. Ja. Maar die woont in Chattanooga. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. En dan gaat hij met twee hillbillies gaat hij liften. Okay. Hij lift en dan krijgt een lift van twee hillbillies. Maar er zitten alleen maar eh, whisky en bier en wijn te drinken achter stuur okay. en op van de weg en te slingeren en weet ik het allemaal. En hij zit achterin en je hoort ook echt zo van dat hij ook echt zegt van nee, ik red niet meer, ik lig, hij lag op de <laughs> vloer van nou, help, help, help. En op een gegeven moment wordt hij dan aan het einde van het nummer wordt hij gearresteerd. En dan wordt hij de volgende dag wakker in de cel. Ja. En dan vraagt ze waarom, ben, waarom ben ik hier? Ja. En dan zeggen ze ook, en dat is het laatste zinnetje ook. Uh, for stopping the traffic while you were hugging and kissing the Chattanooga city limit signs. Oh, dus hij was, daar, hij was zo blij, hij was op het bord gaan hangen. Ik ben er, ik ben er nog. <laughs> dat is fantastisch. Ja, dat is zeker fantastisch. En dat zijn, ja. dat zijn gewoon, dat vind ik, dat, dat vind ik gewoon een mooie, mooie nummers. Ja. Maar ik wist eigenlijk ook niet dat hij eh, zo'n eh, humoristisch was. Of zo, eh, dat, dat nummers zijn echt fantastisch. Ik zie hem toch als een zwart, ja, man in black. Zo een beetje ja, afstandelijk, een beetje... Klopt. toch zorgelijk eigenlijk. En hoop dingen meegemaakt en zo. En, uh... De Man in Black heeft hij ook. eigenlijk is hij dat geworden na, Wat staat hij? Singing in the Vietnam Talking Blues. Oh, toen is hij in het zwart gaan Nou, dat, dat, toen heeft hij op zoiets gehad van, ja, wacht even, dan gaat, dan gaat hij van alles mis. Ja. In, uh, in, in Vietnam, want hij is daar ook echt geweest. Oh, is oké. Hij zat voor die soldaten in Vietnam gezongen. Oh, op die manier, ja, ja. En dat, daar gaat dat nummer ook over. en dan krijg, komt hij een beetje tot inkeer van, wacht eens even, wat zijn we allemaal aan het doen hier in de wereld? Ja. Hij is in 32 geboren, dus rond de 60 was hij 28. Dus moest hij niet in het leger of zo? Toen was hij al geweest. Was hij al geweest? Oh, oké. Hij had in eind, eh, eh, half jaren 50 zat hij bij de Royal Air Force. Oh, op die manier. Ja, ook al. Ja. En toen is hij... Eh, toen was hij was echt een, ja. een, patriot, zeg maar. Echt een, een Klopt, ja. Hij hield van Amerika. ja, hij Was, ja, de Amerikaanse vlag was hem alles. Ja, oh, dat is mooi, ja. Maar hij kwam ook heel erg op voor de, de, de rechten van Indianen, bijvoorbeeld. Oké. En dat is weer een nummer, de Ballad of Ira Hayes. Ah, ja, ja, ja. Ja. Als we zo een beetje doorheen, eh, doorheen wandelen. Ja, dan komen we allemaal Dat is een waar gebeurd verhaal overigens. Ook nog eens. Ja. Dat is heel bekend. De, van, uh, de, Ira Hayes, dat was een bekend indiaan. Dat was een, in de Tweede Wereldoorlog in Japan. Ja. Had je de, de verovering van Iwo Jima. Mm En er waren 200... Met die vlag eigenlijk. Ja, die vlag. ja klopt. Ja. Daar heb je dus een beeld van. Ja, klopt. En Ira Hayes staat op dat beeld. Oh. Ah. Dus één van diegenen op dat beeld. Nou, dat wist ik ook niet. Nee. Maar hij um, werd dus helemaal... He was wine and speech then honored. Je zien het ook in het nummer. Ja, ja. Maar daar kon hij niet tegen. Dat, hij, dat, hij, dat werd hem te veel. Al die aandacht werd hem te veel. Het was gewoon een indiaan. Ja, ja. Die eigenlijk gewoon alleen maar bezig was met zijn land te bewerken. Omdat ja, de tuurlijk, blanken het water gestopt hadden. Ja, oh ja. En dus hij gaat op een gegeven moment gaat hij aan de drank en eh, ja. gaat het helemaal fout. En hij, hij sterft ook dronken in, in de greppel. En, uh, ja? dat, is helemaal waar, is echt, dat is een waar ja? gebeurd verhaal. Ja. Wat schreef hij al zijn nummers zelf? Nee. Nee, toch niet? Oké. Okay. Eh, June Carter heeft een hele voor geschreven. Oh. En ah, ja. Eh, Perk, eh, hoe heet Perkins? Hoe heet nou? Ja, Perkins inderdaad. Johnny Perkins heet hij, volgens mij zelf, dacht ik. Niet de bekende gitarist, hè? dat is een andere Perkins. Ja. En je had natuurlijk, natuurlijk eh, hij zong niet, in het begin, zeker in het, begin, in het beginjaar niet alleen. Hij had eerst een, een achtergrond, uh, bandje de Tennessee 2 en later de Tennessee 3. Oh, oké. En die, en die schreef ook nummers. ja. Maar een aantal nummers heeft hij inderdaad wel zelf geschreven. Oké. Ja. Nou, laten we even gaan luisteren naar de Ballad of Iron Hayes. ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian, Ira Hayes. drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Ira Hayes returned the hero, celebrated through the land. He was wine and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian no water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning, alone in the land he fought to save. Two inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to Yeah, call him drunken Ira Hayes. But his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. Is hij vroeg begonnen met muziek maken? Hij is, eh, ja, hij is natuurlijk... Eh, nou, ik weet niet of die film Walk the Line gezien hebt. Nee, nee. Nou, dat, dat, vertelt eigenlijk een beetje zijn levensverhaal. Oké, ja. Hij, is, uh, hij een hele moeilijke jeugd, want hij eh, had een oudere broer. Mhm. En zijn vader die hield hem altijd schuldig voor dat hij... Eh, zijn broer sterft op een gegeven moment in de zaagfabriek. oh, oké, ja, ja. Omdat Johnny Cash dus zelf eh, door het broertje werd weggestuurd van ik die kan het alleen wel, zo'n oudere broer. Oh, en die gaat ook om een dus. ongeluk En zijn vader heeft het hem nooit vergeven. Oh, gooi. Dus hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En op een gegeven moment had hij wel, zat hij in het leger, dat hij de liefde van zijn leven ontdekt, dacht hij. Ja. Zijn eerste vrouw. Moet ik even de naam schuldig blijven, sorry. <laughs> Oké, ja, ja, eh, ja. En toen kwam hij dus eigenlijk, moest hij dus het, gewoon, het gewone dagelijkse leven in. Probeerde ja, hij gewoon een baan te vinden en zo. Maar ondertussen was hij wel bezig met muziek en Oh. en dan probeerde hij een beetje aan de bak te komen. Ja. En uiteindelijk kwam hij met, eh, met, bij, bij de Sun Records terecht. Ja. En daar die, die zagen dan wel wat in hem. En zo is het langzaam eh, gegroeid. Ja. En hij ging natuurlijk met, eh, met, met Elvis Presley op tour. En met, met allerlei, oh, al, die bekende namen die toen allemaal aan het begin stonden. Ja, zeker. Jerry Lee Lewis bijvoorbeeld. Ja, oh ja. En dat was een roadtrip van ongeveer, ongeveer 300 optredens per jaar door heel Amerika heen. <laughs> 300. Ja, dat is dus echt door heel Amerika heen. En dat was echt van de een naar de andere en slapen in een bus. En, en daar is ook eigenlijk toen is zijn verslaving al ontstaan. Ja, oké, ik kan me voorstellen. Want dat, was, niet, dat was gewoon niet meer te doen. Nee, nee, nee. nee. En dus toen raakte hij verslaafd aan amfetamine. Ja. En dat heeft een aantal jaren geduurd, maar ondertussen ging zijn carrière wel... Steeds beter. Steeds beter, omdat zijn nummers steeds meer eh, aanspraken bij het grote publiek. Ja. Ja, de Boy Named Sue ken ik natuurlijk. En eh, de St. Quentin, eh, dat soort zaken. ja. En dan aan het eind die, die eh, American... American Recordings. Oké, ja, dat is inderdaad. <laughs> dat is even zijn laatste ja. cd's gestart. American. Ja, vijf of zo. En daar is hij wel heel groot door geworden eigenlijk. Ja, klopt. genoeg. Ja, klopt. En natuurlijk niet te vergeten cd die uitgebracht is nadat hij overleden was al. Oh, ja. Out Among the Stars. Dat is ook een heel bekend. Ja, en er zijn allemaal nummers die zijn al eerder opgenomen, maar ze zijn nooit uitgebracht. En dat is dus, die En die zijn oh. gezegd: hey, the Stars is die eh, uitgebracht. Jij hebt ze allemaal? Niet allemaal, nee, dat kan, Maar dat kan mij niet. Nee? Ik geloof, dat hij, <laughs> ik geloof dat hij bij elkaar iets van 4600 eh, nummers gemaakt heeft. 4600? Zoiets. Nee, ja. Oh. Maar ik, eh, ik, nou, ik ken misschien 30 procent. Echt waar? <laughs> ja. Zo. Ja, dat is echt niet te geloven. Ja, ik, af en toe hoor ik nog wel eens een nummer van Johnny Cash voorbij komen. Ja. Dat ken ik helemaal niet. <laughs> Zoals een duet met U2. Oh. Nooit geweten. Ja, ja, ja. Ja. ik op een gegeven moment met U2 gezongen. En met, met Dolly Parton. En met, eh, ja, dat kan je eh, maar, maar, ook met, eh, met uh, Barbara Streisand bijvoorbeeld. Ongelooflijk, ja. Hij was echt heel, in Amerika was hij echt heel super bekend. Ja. Want hij heeft natuurlijk wel een lange carrière gehad, hè? Twee een hele lange carrière, heel lang meegemaakt ook. En, Want wanneer is hij eigenlijk begonnen? Een beetje of doorgebroken? Ja, voor voor half jaren 50 half jaar? Vijf, vijf, vijf, 55 of zo. Ja, ja. En gestorven 2003. Ja. Eigenlijk had eh, ze eerst, dat zat, volgens mij had hij zijn eerste nummer geschreven toen hij in, bij, eh, bij, de luchtmacht zat. Oké. Okay. volgens mij was het toen ja, iets van 223 of zo. Ja, zeker. Ja, ja. ja knap hoor. Maar we gaan een beetje eh, hak op de takken, dus uh, maakt op zich niet uit. Nou, zo, nee, we gaan doorgaan met over, net over het amfetamine verhaal. Ja, oké. Dat is wel grappig, want er staan ook, ik heb ook een paar nummers erbij gezet over, over gevangenissen. Ja, klopt. Ja. Folsom Prison en San Quentin. En I Stripes. Dat zijn gevangenisnummers. Zeg maar. Ja, strepen inderdaad, ja, ja, ja, eh, hij heeft imago dat hij dus daar gezeten heeft. Oké. Maar Johnny Cash heeft zeggen en schrijven twee nachten in een politiecel doorgebracht in zijn hele leven. En <laughs> één keer was voor openbare dronkenschap en de andere was voor het bezit van verboden middelen. <laughs> Oké. maar, ja. maar hij is wel dus na zijn verslaving ja. Dat is wel mooi. Het was eigenlijk een van zijn eerste optredens dat hij dus weer clean was, zeg maar. Ja. ja. Was in Folsom. Oh, op die en Folsom is een Amerikaanse okay. gevangenis. Want hij wilde daar per se optreden. Oh. Ook omdat net zeg, hij is natuurlijk een hele Amerikaanse patriot geweest. Ja, ja. En dat was eigenlijk een beetje zijn zijn comeback naar zijn nieuwe, nieuwe leven, zeg maar. Oké. Okay, ja, dat heeft daarna St. Quinn gedaan. En I Got Stripes, dat gaat echt over dat hij eh, gevangen genomen is... en dat hij dan eh, aan het werk wordt gezet en dergelijke. Zo'n bal met een ketting om zijn, om zijn enkel krijgen. Ja, ball and chain, ja. <laughs> ja. Dus dat is, dat is dan wel, wel leuk van... Eh, ja. Die nummers die hij dan schrijft. Ja, ja ongelooflijk. En dan, dan zingt. En dan, dan zeg dat is gewoon hele, heel verschillende periodes in zijn leven... die hij toch op een gegeven moment weer, weer in, in, in zang omzet. Zeker, ja. Nou, zullen we gaan luisteren naar I Got Stripes? Ja, dat is wel een leuk nummer ook. On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes. stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down on a Monday. Got my striped breeches uh-huh. on a Tuesday. Got my ball and chain. Poor boy. On a Wednesday, I'm working digging ditches. On a Thursday, Lord, I begged them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file. On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down. Wat die Frozen Prison Blues vind ik ook een heel mooi nummer hoor. Ja, dat is, oh, ook fantastisch. Ook die zalen, zo die respons. Ja, maar eh, dat is live. Ja. Dat, is live, ja. Die is live opgenomen. Dat is echt een heel, heel mooi nummer. Echt. En St. Quentin ook, ja. Echt eh, een beetje toch die fase, ja. Maar dat heeft dus inderdaad na zijn eh, verslaving... Heeft, denkt nou ik ga wat terug doen. Ik ga ook in die, uh, in die gevangenissen optreden ik ga het wat terug doen. Ook voor eh, Amerika als Patriot. Ja, precies. En, daar kwam het volgende natuurlijk over. Dat, dat hij dus naar, naar Vietnam ging, naar die soldaten toe, zeg maar. Ja, oh, natuurlijk. Dat is ook daar een vervolg van. Ja. ja. het is wel mooi dat nummer. Dat begint dan eh, dat hij met zijn vrouw praat, met June Carter, van... Eh, we were we've been everywhere once and some places twice. Yeah. But we never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. Klopt. So we went to the Orient. Okay. gaat hij naar, gaat hij dus naar de, naar de Long Bin. Dat is dus zo'n zo'n lege kamp. Daar is hij dus echt geweest. Twee weken. Oh. En ging hij, iedere avond ging hij optreden. Hij heeft daar in die twee weken tijd heeft hij er 30 optredens gedaan. Zo, dat is knal. Smiddags en s'avonds. Smiddags in het ziekenhuis. Ja. Voor de gasten, die, de, soldaten die s'nachts gewond het kamp binnengebracht werden met helikopters. Oh. En dan ging hij daar overdag in die, in in die, in die hospitaalzalen ging hij optreden. En dan s'avonds voor de rest van de manschappen dat was eh, fantastisch. Ja, ja, ja, En eh, eh, ik heb ook wel op een gegeven moment, het is wel een ehm, Saint Quentin, uh, Volgens Prism, is er ook... Hij verzet zich toch een beetje tegen het gevangeniswezen eigenlijk, of niet? Of, ja, hij is, Niet, hij is niet eens met hoe de manier waarop de gevangenen behandeld worden. Nee, oké, ja. En daar, daar zingt het dus ook over. Dus zeg ik, hij, is, hij kwam eigenlijk op voor de, de ja, de minder bedeelden in de Amerikaanse samenleving. Ja, ja. ja. Zoals ook de Indianen, zoals de, de, ja. ja. Dat, dat, dat ging hem echt aan zijn hart. Dat, dat waren de Native Americans, die waren belangrijk. Ja, ja. Die hoorden daar. Ja. En was, ja, hij was een beetje de, de, de man die de, de slachtoffers eh, ja, natuurlijk. opnam voor de slachtoffers gevangenen of minder. voor, eh, ja, minderheden en dergelijke. Ja, hij was echt een, eh, ja. een man van... En daar, daarom de man in black. Ja? Oh, I ah, wear the black for the poor and the beaten down. Ja? Dus dat, zien zingt hij bijvoorbeeld. Oh. Living in the hopeless hungry side of town. Oké, ja. Dus, dus het was niet een uitstraling. Hij had er, uh, wou er ook wat mee zeggen. Hij, hij, hij, had er echt, dat was echt zijn, zijn, zijn levensvisie, ja. Ja? Ja. Dat komt in die film Walk the Line komt dat ook een beetje terug. dat, oh, uiteindelijk, een keertje zien wel. Uiteindelijk dat hij dus die kant een beetje opgaat van... hé, hey, wacht eens eventjes. Wat hier klopt. Eh, in de film is dat wel heel mooi verwoord. Ja? de film eindigt eigenlijk met dat hij gaat, in Volsum gaat optreden. Ja, oké. En die film gaat eigenlijk vanaf het begin tot aan, tot aan dan. Dus eigenlijk gaat het maar tot halverwege zijn carrière. Ja, Want Daarna, wat daarna gebeurt, ja. komt niet in de film terug. Ja. En dan staat hij op een gegeven moment eh, heel, heel eh, demonstratief met een glas troebel water. Ja. En dan zegt hij tegen die gevangenisdirecteur, vlak voordat hij het podium opgaat... drink jij dit zelf ook? Ah, ja, ja. En zegt hij gewoon, nee, dat, eh, dat kunt denk ik alleen de gevangenen. Oh, ja, ja, ja, ja. En dan gaat hij het podium op en laat haalt het glas. Ja? Ik heb nu zo'n medelijden met jullie, zegt dan, of iets dergelijks in die strekking. Dat, dat jullie dit moeten drinken. Oh, jee. En dan begint hij. Ja. En nou, dan staat die gevangenisdirecteur. Dus dat van, nee. <laughs> Ah, en dat is eigenlijk dan het einde van de film. Ja, oké. Maar dat, zo, zo was hij dus wel. Ja, ja, ja. Zeker te weten. Ik, qua teksten, Folsom Prison Blues en Senken, dat lijkt een beetje op elkaar, of niet? Of heeft het toch inhoudelijk... Uh, nou, het is, ja. ja. de Folsom Prison is eigenlijk de... Uh, uh, higher train omdat hij eigenlijk op het moment dat hij erheen afgevoerd wordt. Ja? En San Quentin gaat meer over het feit dat hij daar dus zit. Oh, of dat hij daar dus, dat hij, I hate every inch of ja, you. Ja, ja, ja die kan, en, dat hij daar dus gezeten heeft. Okay, you cut me and you scarfed me through and through. And I walked out A wiser, oh, sorry, a wiser weaker man. Ja, ja, ja. Dus dat heeft hij eigenlijk de gevangenisperiode daarop zitten. En dat het hem echt alleen maar slechter gemaakt heeft. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Het, eh, komt wiser, weaker. En, een, wijzer, maar zwakker ja. mens. Ja, ja. Ja, mooi. Mr. Congressman, why can't you understand? <laughs> dus dat is eigenlijk weer... Dat Falls in Prison is eigenlijk meer het begin. Ja. I hear the train coming. It's rolling round the bend. Oh, ja. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, yeah. and time keeps dragging on.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 is ongelooflijk hoe je die teksten kent, zeg. En leuk hoe je dat ja, Ik kan ze allemaal, ik kan ze allemaal meezingen. Ik kan ze allemaal letterlijk zo allemaal opschrijven. <laughs> Echt allemaal. <laughs> mijn vriendin zei wel eens mijn autisme. <laughs> ik ken heel snel nummers uit mijn hoofd. Ja, dat is ongelooflijk. Textueel ook. Ja. En het is, komt ook weer bij. Ik soms zit hoor ik mensen meezingen met een nummer. En dan gaat het dan helemaal fout. En dan heb ik natuurlijk met, met krommende tenen. Zing het nou goed, alsjeblieft. <laughs> of, of zing niet. maar <laughs> ja, dat is echt, ja, sommige mensen zeggen dat is een tik van mij, maar dat is echt zo. Ja, Vooral met Johnny Cash. Als je het nummer de eerste keer hoort, weet je echt niet wat je aan het zingen is. Dat moet je zeker vier, vijf keer horen. Voordat je überhaupt door hebt waar het nummer over gaat. Omdat wat ik net aan het begin van het interview vertelde. Eigenlijk is ieder nummer wat hij uitbrengt, is een verhaal op zich. Ja, ja. Maar je moet wel eerst de verhaallijn zien te ontdekken. Ah, ja, ja. En dat hoor je pas na vier, vijf keer. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik kan mensen ook niet heel moeilijk enthousiasmeren voor die nummers die ik mooi vind. Nee, dat is Want dan laagjes je ze een keer luisteren en ja, ik vind het allemaal prachtig. Ja, je moet een paar keer horen, ja. Maar ze snappen helemaal niet wat het over gaat. Dus ja, weet je. Nee. <laughs> Heb geen zin. Verspilde moeite. Ja. <laughs> Maar jij vindt de tekst dus heel belangrijk. Nog belangrijker dan de muziek zelf? Of eh, eh, is het meer de combinatie? Het is de combinatie. Toch wel, Kijk, van een hardrock nummer waar ook tekst in zit... Ja, dat heb ik niet zo van Guns N' Roses of dat. Nee, nee. dus of Beatles, She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ja, zo. Hoef je niet bij mij aan te komen, zeg maar. Nee, echt niet. Kijk, wat grappig is. En het werkt ook eh, heel motiverend. Ja. Ik heb, het klinkt, dit is misschien ook wel een leuke anekdote. Ik heb, eh, als ik aan het werk ben, ja? als, ik dan, als ik s'nachts dicht ga bij het café, ik sluit het café af en ik moet alle rommel gaan opruimen, ja? dan heb ik een speciale playlist, Luke Schoonmaak. En dat zijn echt ah. 50 Johnny Cash nummers achter elkaar. Oh jee. En dan luister ik dan en dan ben ik lekker bezig met schoonmaken en dergelijke. Drie dagen per week. ja, alleen het probleem is, ik vergeet het nog wel eens terug te zetten naar een normale playlist. Oh. Dus dan komt de volgende dag komt een ander, komt een collega. <laughs> En die zet gewoon de muziek aan. Die zit eerst half uur naar Johnny Cash te luisteren zonder dat hij het in de gaten heeft. 50 <laughs> nummers lang. Ja. Kijk, gelukkig duurt het nu zo lang voor de klaar ben. <laughs> Maar dat is helemaal grappig. Dat is een beetje, ja, dus oh, dat is ook een soort van motiverend. Ja, dat geloof ik ook, ja. Ja, dat vind ik toch wel met muziek hoor. Muziek kan je toch aanzetten, toch eh, iets te doen. Of uh, ja, kan ook, stemming stemmingkwekerij. Ja, en zo, je emotie versterken. wat wat je, wat je, of je een blijdschap bent of verdriet hebt, het kan, ja. het, kan het versterken. Ja, nou, dat vind ik heel, dat, dat vind ik ook echt waar. Ja. ja, je kan ook iemand de put in eh, zingen of zo. Ja. ja, maar ook de andere kant op, dat is zonder meer waar hoor. Ja. En dat vind ik wel mooi, waarbij de Baron, ja? dat vind ik, dat krijg altijd aan het eind van de dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dat klinkt misschien nou raar. Nee, nee, nee. En waarom? De tekst? De tekst, ja, ook de tekst weer. Ja. En de manier waarop hij het brengt. Dat hij, moet een, eh, hij is een pool, eh, poolplayer, Amerikaans biljart. Ja. Poolbiljart. Ja, ja. En hij is een legende. Hij is de Baron. Oké, ja. En op een gegeven moment krijgt hij een uitdager. Een jong jochie, jong jochie die gaat hem uitdagen. Ja, ja. Nou, die kleedt hij helemaal uit. Ja. Zeg maar, want die heeft precies geen, die heeft geen zin meer over op een gegeven moment. Oké, ja. En op een gegeven moment speelt hij hem als laatste ding de, de jongen. Ja, het laatste wat ze bezit is. Ja. En dat is een ring. Oh, oké. En hij legt die ring op dat biljart. Ja. En from the far end of the table, he threw his mother's wedding ring. Ah, ja. Maar dat, schijnt dus, dat blijkt dus zijn trouwring te zijn van de Baron. Oh. Die was dus met zijn ah. moeder getrouwd, maar... Ah. En he, dat stinkt hij ook. <laughs> I didn't know before he left that a son would soon be born. Ja, oké, wat leuk. Dus hij staat eigenlijk tegen zijn, eigen zoon te spelen. Ah. En dan krijgt hij de laatste bal, of die, die eetbal moet erin. Ja. En dan zit het laatste nummer, het laatste regel van het nummer. Then a warm hand touches his shoulder. Ah, and it chilled him to the bone. Ah. When he turned and saw the woman who had loved him for so long. <laughs> Leuk the, eh, the game was never finished. Yeah. The eight ball never fell. The baron calmly picked it up and put it on the shelf. And he placed the ring in the hand that held him long ago. En he tossed that fencing shooting stick to his son Billy Joe. is fantastisch. Ja, dat is zeker. Ja, ik heb gezien ja. ja. Ja. ik ook wel een beetje. Tol, dat ja. is echt fantastisch. Ja, ja. Mooi inderdaad. En dan ga je weer terug. Dat, als je dat helemaal weet en je kent daar die teksten. Ja. Dan maakt het wat bij je los. Ja. Als dat voor de eerste keer hoort, denk je, het zal al. Ja. Wish I had known you when you were a little younger. Round me, you might have learned a thing or two. If I had known you longer, you might be a little stronger. Maybe you'd shoot straighter than you do. Maybe you'd shoot straighter than you do. As he walked into the pool room, you could tell he didn't fit in his handmade boots, custom suit, pearl handled shooting stick. Tonight there'd be a showdown, then everyone would know who shoots the meanest game around the Baron or Billy Joe. Billy Joe looked edgy, about to lose his cool, but the Baron's hands were steady as the two began to duel. Yeah, he was like a general on a battlefield of slate. And he would say to Billy Joe, each time he sunk the eight, he'd say, I wish I had known you when you were a little younger. Round me you might have learned a thing or two. If I had known you longer, you might be a little stronger. Maybe you'd shoot straighter shoot straighter than you do. Now Billy Joe was busted, but he hadn't felt the sting. And from the far end of the table, he threw his mother's wedding ring. And he said, You won my money, but it ain't gonna do the trick. I'll bet this ring on one more game against your fancy stick. The Baron's eyes got foggy as the ring rolled on the felt and he almost doubled over like he was hit below the belt. Twenty years ago, it was the ring his wife had worn, and he didn't know before he left that a son would soon be born. It sounded just like thunder when the Baron shot the brake, but it grew quickly quiet as he lined up the eight. Then a warm hand touched his shoulder and it chilled him to the bone when he turned and saw the woman who had loved him for so long. The game was never finished. The eight ball never fell. The Baron calmly picked it up and put it on the shelf. Then he placed the ring in the hands that held him long ago. And he tossed that fancy shooting stick to his son Billy Joe. And he said, well, I wish I had known you when you were a little younger. Round me, you might have learned a thing or two. If I had known you longer, you might be a little stronger. And maybe you'd shoot straighter than you do. <laughs> maybe you'd shoot straighter than you do. Ja, maar we moeten even terug. We moeten weer een beetje lijn in het... Eh, oh, sorry. Ja, ik ga er een beetje... Het was er een, hè? Ja, daarom. Komt in mijn enthousiasme gaan schieten. Ik heb, ik heb, ik ja, eh, eigenlijk over het beginperiode. Volgens mij heeft hij ook wel eh, in een toch een aparte, moeilijke, ook wel een mooie tijd... is hij groot geworden, wat je al zei, met Elvis Presley en al die beginnende rock'n'roll, ja, laat ik zo zeggen inderdaad. Het was geen makkelijke tijd, denk ik. Nee, het was allemaal roadshows. En het was allemaal inderdaad... je zegt 300 eh, keer optreden. Ja, en, en, eh, voor, voor, voor een en in zaaltjes. En, en ja. Het was allemaal ja, twee nummers. En uh, ja. dan zit de bus in en, en vijf, zes uur rijden naar de volgende, de volgende gig, zo gezegd. En dat, is, dat is begonnen. En dat, was gewoon, dat zijn ook zijn zwaarste jaren geweest. En toen had hij natuurlijk zijn eerste vrouw. Ja. En ja, dat, daardoor ging het ook niet helemaal, eh, niet helemaal lekker natuurlijk. Heeft hij er kinderen eigenlijk? Ja, heeft, uh, hij bij June Carter heeft zo zo'n zoon. Ja? En bij, okay. bij zijn eerste vrouw heb hij twee dochters, dacht ik. Oh, oké. en zijn zoon, die, heeft nu het, eh, die runt het Johnny Cash Museum in, oh. in, Nashville. En daar ben je natuurlijk geweest? Helaas niet. Nog niet. Nee. Dat is wel een van mijn doelen. <laughs> Je bent sparen? Ik ben een sparen. <laughs> Maar inderdaad, moeilijke tijd. Want eh, we hebben ook, ik heb ook veel gepraat over het begin van de rock'n'roll en zo. En eh, eh, die hebben het niet simpel gehad, nee. De eerste jaren ging goed, bij jaren 50, begin de jaren 60 is het toch Amerikaanse samenleving een beetje gekanteld. En toen kwam het toch mee weerstand of zo. Hè? Ja. ja, dat krijg, krijg je op een gegeven moment. Je krijgt echt de, de, de rechtse zangers en zangeres. Ja, nou, klopt. ja. Degene, de, zeg maar het begin van de hippie-tijd. Uh, ja. Make love, no, not war. Ja. ja en ten, ten opzichte... daar tegenover stonden dus natuurlijk ehm, de, de, de rechtsartiesten zoals, zoals een, Johnny Cash en een Jerry Lewis en noem ze allemaal maar op. Nou, ik zou eens geen rechtse willen noemen. Misschien nee, maar, country western ja, of zo. iets anders. Ja, gewoon mensen Andere met, muzikale richting. Meer, meer, eh, meer, ja. Eh, meer met een Amerikaans hart, zeg maar. Ja, ja. En, ja, Elvis Presley vind ik toch ook, al, ook een mooie zanger. Die, combineert het een beetje. natuurlijk een western met gospel en rock'n'roll of zo. Dus echt een hele mengvorm, ja. ja. precies. Ja, en ja, dat, is... Eh, die, die, in die tijd was het inderdaad eh, dat soort, eh, dat soort muziek, dat een beetje de, de En toen kreeg je inderdaad dat het een beetje een Het werd allemaal wat vrijer. Ja, ja dat is ook weer waar, ja. En dan moet je natuurlijk wel als, als artiest die een bepaald genre ingeslagen en probeer dat natuurlijk wel jouw lijn te blijven volgen. Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk. Hè? Ja. Alleen ja, in, die tijd hadden die, die, die gasten zoals Elvis Presley en eh, Johnny Cash en uh, Jerry hadden hun naam al lang gemaakt. Maar ik denk dat eh, Johnny Cash ook wel op een gegeven moment toch wel verrichting veranderd is. Hè? American Recordings vind ik ja, een heel mooi voorbeeld eigenlijk, ja. American Recordings, ja, dat is, heel, dat is in principe heel religieus, heel religieus denk. Dat het, eh, gaat meer over dat hij, dat eh, Jezus Christus gevonden heeft en dergelijke. Lord help me Jesus bijvoorbeeld. Okay, I've wasted it en dat soort, dat soort teksten. Vind ik iets minder <laughs> persoonlijk, maar goed, dat, is, dat, is, dus allemaal persoonlijk. Maar hij, hij wel die, die, die die, die, die golven gemaakt, zeg maar. Ja, geloof het ook, ja. Van heel rauw en ruig en, eh, kan niet op en leven... Het is hij altijd eh, eh, zo groot geweest in Amerika. Want hier in Nederland is hij af, ja, hij heeft een paar hits gehad, maar... Amerika is hij, is, is hij een van de grootste artiesten geweest, ja ja. Toch ja, wel? Hij is okay. was, zijn hele carrière wel? Eigenlijk vanaf het beginperiode al geleid. Dat, ja? een bepaald... Ja, iedereen die, in Amerika die kent Johnny Cash door en door en door. ja. Hij zit eigenlijk in dezelfde lijn als, Elvis hier, in Nederland is, zeg maar. Toch wel? Oh, En ja. het mooie is ook dat hij ook bij de jongere generatie nog steeds aanspreekt. Oh, oh dat is knap inderdaad, ja. ja. Maar misschien ook door, je door zijn teksten, dat geloof ik ook wel. Ja, door zijn teksten en ook door zijn, door soort muziek en dergelijke. Ja. door, door, door en misschien door zijn, door zijn hele levensopvatting wel. Ja. Want jij denkt, eh, volgens mij ben je een van de weinigen die echt zo bewust naar teksten luistert. Ja, zeker hier in Nederland, hè? Ik denk het wel, ja. Dan ja. hebben we toch een beetje een achterstandje, ja. <laughs> Nou ja, ik weet niet wat achterstandje. Misschien ook, misschien interesse of ik weet niet. Nee, ja. Ik vind maar je hebt eh, een, hele goede Johnny Cash coverband, daar ben ik wel eens geweest. Ja. Dat zijn de Deaf Americans. Die kunnen het echt heel goed. Ja? Die doen hem echt heel goed na. Ja. Echt, dat, ben ik een aantal keer bij een concert van hun geweest. En wat mij erop viel, is dat zie ook... Eh, jongens en meiden van eh, half, half Ja, oké. Dus, eh, staan dus spreken ze toch wel aan, En die staan ook gewoon mee te zien met die nummers. En dan denk ik ook van, oh. Ja. Op een of andere manier blijft dat toch hangen. Ja, ja, ja, ja. ja. En dat is waarschijnlijk doordat hij eh, zeker vanaf het begin gewoon een bepaalde doelgroep, een bepaald mens aansprak met de nummers en, dit en toch denk ik toch ook de teksten. Ja, ja dat geloof ik zeker. Dat hij toch bij een aantal mensen toch, toch, toch echt aankwam en, en aansprak.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 Kon hij zijn geld ermee gaan verdienen? Nee, nog zeker de eerste periode niet, nee. Nee? Nee, dat, was, dat, was, dat waren echt, ze noemen het eh, snabbels. <laughs> Oh, oké. Ja, ja, En uiteindelijk, uiteindelijk toen hij bij, bij Sun Records doorbrak... Ja, toen wel. Ja, toen was het toen was een kostje gekocht eigenlijk. Maar ja, Dat, dat vergooide hij ook bijna weer door zijn, door zijn hele verslaving. <laughs> Ja, door zijn hele verslaving. Ja, dat geloof ik ook, ja. Uh, was een uh, concert te schieten, kwam nu op dagen. Of hij stond eh, echt helemaal wuppie-wappie stond hij op het podium. Waardoor op een gegeven moment het dreigde mis te gaan. Ja. En het, dat is dan het mooie. toen greep June Carter greep in. Oh. Oh, nee. En je zei, ja, oké, okay, Want die ging altijd die gang altijd mee op die roadshow. Ja, dat was nog geen relatie. Oké. Die was ook in het begin altijd erbij. Vanaf het begin. Ja. En hij was eigenlijk begin, had, vanaf het begin af aan had hij al een crush, een crush op haar. Oh. Alleen dan was toen nog getrouwd, dus dat kon niet. Nee, dat kon niet. Dat netjes. Nee. maar uiteindelijk, ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, zeg maar. Nee. <laughs> en toen raakte hij zo dus daar verslaafd. En toen zegt zij op een gegeven moment, en dat komt in die film ook terug. Mhm. Eh, van oké, ik ga het nu stoppen, ik ga je nu helpen. En dan gaan wij samen verder. Of het is oversluiten. Oh. Oh, dat is netjes. En toen zijn ze naar een soort cabin in de hills gegaan. dus een, ja. in het bos. Ja, ja, ja. En daar zijn ze dus, eh, zijn dus afgekikt, zeg maar. Oh, en, de way. Ja, de way. ja, cold, turkey. Ja. En daar heeft zij voor hem Ring of Fire geschreven. Oh, echt waar? Ja. Dat is door haar geschreven, oh. Dat is door June Carter geschreven, ja. Ja, en wat is de relatie met afkikken? Ring of Fire, of is het... Nou, hij, hij fell in a ring of fire. Hij went down, down, down en de flames went higher. Dus ze ging steeds dieper in. Oh, ja. En het burns, burns, burns, a ring of fire. Maar dat nummer is dus geschreven inderdaad om eh, dat hij eh, steeds dieper het dal in ging. Ja, ja. Merkte zij en dat uiteindelijk hebben ze dat nummer opgeschreven van oké, en nou kom je eruit. God, wat leuk. Ja. En dat is dus, eh, dat was ook e- eigenlijk na zijn comeback, zeg maar. Ja. Dus een van zijn bekende, dat was eigenlijk het nummer die hem gelijk weer compleet op de kaart zetten. Ja, geloof ik ook. Zo, een bekend nummer van hem, ja. ja. Kijk, er is nooit een artiest, artiest geweest zoals Elvis... die, die, die duizenden fans die slipjes en zo gooien en dat soort eh, trucs allemaal. Nee. Zoals de Beatles en de Stones. Het was geen, geen pop-idool. Nee, oh, het is, leuk dat is, je het zegt. is het nooit geweest, maar het is altijd degene die net daaronder... gewoon zijn constante fans aansprak. Oké. Met steeds nieuwe nummers, steeds nieuwe... nieuwe eh, kan het ook een beetje door zijn uitstraling? Want hij bewoog zijn ja, niet. Ah, Nee, nee, het is gewoon... Men in Black. Ja, ja Men in Black. Gewoon, gewoon, doe maar gewoon. Doe je, doe je gek, genoeg. het, gaat mij om de, het gaat mij niet om mij. muziek, ja, Maar het gaat mij om de liedjes die ik breng. En ah, wat, ik, wat ik jullie te vertellen heb, zeg maar. Oh ja, ja. Nou, het zegt. En dat, Is wel, dat is wel heel mooi. Want hij heeft nooit... Ja, hij nooit ook gekke, gekke dingen gedaan. Uitspattingen. <laughs> nou ja, gewoon lekker normaal gebleven. <laughs> En dat, dat, dat, dat waardeer ik ook. Dus zonder meer maar. Als je, nu als je op een gegeven moment nu ziet naar artiesten die op een gegeven moment allemaal maf gaan lopen doen. En die denken, ja. dat wil ik gewoon man. Ja, hotelkamerstuk maar. Ja, zing, ja. Eh, zing je nummer en, en eh, doe je ding. Ja, ja, ja. En dat, ja, toch apart inderdaad, ja. ja. Dus hij is, gewoon, hij is gewoon eigenlijk gewoon heel basic. Dus hij heeft altijd, hij altijd gewoon echt net onder de, onder de idolen gezeten, zeg maar. Ja, net onder eigenlijk wel, ja. ja maar wel gewoon ja, gewoon constant hele goede muziek uitgegeven, vind ik. Ja. Nou, ik ken hem natuurlijk eh, eh, van uh, Boy Named Sue, ja. ja. dat is eigenlijk... Ook leuk, ook wel leuk. Ook, ook, ook, als je hem goed luistert, tekst ook een verhaal. Ja, dat heb ik begrepen. Met zijn vader gaat hij dan vechten. of Zo. Ja, uiteindelijk ja. want, En terwijl zijn vader eigenlijk gewoon gelijk gehad had. Gelijk gehad heeft. Jazeker. Door, door hem Sue te noemen. Ja is hij sterk geworden en zo. Hij heeft geleerd van zich af... Eh, ja, van zich af te bijten, ja. Van zich af te bijten, dat is een mooi woord. Ja, dat is echt, dat is, daar hem zo genoemd. Maar dat, ook het laatste ding is zo mooi. En if I have, have a son, I think I'm gonna name him... En dan denk je, daar komt Sue aan. Bill or George. And I still hate that name. anything but Sue. Ja, anything but Geweldig. Maar dat is ook, dat is ook, ik kom weer even terug. Als er op een beetje als een rode draad er doorheen. Het is ook weer een verhaal. Ja, dat is zeker een verhaal, ja. Goed, we gaan even naar eh, het nieuws en de reclame. Ja. Wel, er is niet veel reclame meer tegenwoordig op ZFM. Dus, eh, nee. <laughs> nee. Jammer. Ja. Dus tot zo. Tot zo. Ja. is a burning thing, and it makes by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire.